uur. Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Het kabinet gaat de adviezen van stikstofadviseur Johan Remkes grotendeels overnemen. Betekent dat de uitstoot van stikstof in 2030 gehalveerd moet zijn... en dat zo'n 500 of 600 grote boerenbedrijven in natuurgebieden op korte termijn moeten stoppen. Die worden ook wel piekbelasters genoemd. Remkes wil dat, die binnen, eh, dat dit binnen... Ja, ja, ja, doe mij maar helemaal overnieuw. Ik ging helemaal wakkel wakkel. Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3 kabinet gaat de adviezen van stikstofadviseur Johan Remkes grotendeels overnemen. Betekent dat de uitstoot van stikstof in 2030 gehalveerd moet zijn... en dat zo'n 5 of 600 grote boerenbedrijven in natuurgebieden op korte termijn moeten stoppen. Die worden ook wel piekbelasters genoemd. Remkes wil dat dat binnen een jaar gebeurt. Maar het kabinet houdt een slag om de arm, zegt stikstofminister Van der Wal. Wat betekent dit nou? Wat is überhaupt een piekbelaster? Wat is daar de definitie van? Eh, wat is haalbaar ook qua termijn? En wat we overnemen is natuurlijk echt eh, het advies van Remkes dat dat snel moet. Eh, maar het moet wel realistisch en haalbaar zijn. Van der Wal gaat daarom de komende tijd met boerenorganisaties in gesprek. Een fotograaf heeft zijn schijfje met erop foto's van een wilde wolf maar gewist. Hij had de foto's op zijn socials gezet, maar werd daarna vanuit allerlei kanten bedreigd. Heeft te maken met de ophef dit weekend. Toen sloten op de Veluwe meerdere mensen een wolf in om een fotootje te kunnen maken. Dat je bij een nieuwe iPhone tegenwoordig geen oplader meer krijgt, vinden ze in Brazilië maar belachelijk. Apple krijgt er zelfs een boete voor van omgerekend 20 miljoen euro. Want een telefoon zonder oplader verkopen... vindt de rechter daar oneerlijke handel. Ook moet Apple iedere Braziliaan die de afgelopen jaren een iPhone heeft gekocht... alsnog een gratis lader geven. En wil je besparen op je energierekening? Ga dan douchen bij De Boer. Door mestvergisters die in de koeienstallen zitten komt er veel warmte vrij. En dat kan gebruikt worden om water op te warmen. Zoals bij deze boer in Drenthe. En de warmte gebruiken wij voor een deel. We gebruiken voor onszelf, voor het huis en de zorgboerderij en de boerderij. Dan hebben we nog warmte over. Nou, en dat bieden wij aan. Wil je komen douchen, dan moet je wel je eigen handdoek en zeep meenemen. Het weer nog, classic regenachtig herfstweer. Vanavond wordt het wel droog en koelt het wat af. Morgen meer zon dan vandaag en een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is weinig aan de hand onderweg.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 deserve nothing but all the finer things. Now this whole world has no clue what to do with us. I got enough money in the bank for the two of us. I gotta keep enough lettuce to support your shoe fetish lifestyle.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 voor het WK voetbal in Qatar. Het midden- en kleinbedrijf is niet blij met de energiesteun van het kabinet. Veel bedrijven die in de problemen komen voldoen niet aan de voorwaarden voor steun, zegt MKB Nederland. Bij het AZC in Almere is een dak ingestort omdat er heel veel regenwater op was gevallen.